Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een burgemeester in Zuid-Frankrijk klaagt inwoners van zijn eigen gemeente aan. Ze zouden medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van bosbranden. In de stad Saint-André, vlakbij de grens met Spanje, braken begin deze week felle branden uit. 3000 mensen moesten worden geëvacueerd. Deze twee broers vertelden bij het Jeugdjournaal dat ze ook geëvacueerd werden van de camping waar ze met hun ouders stonden. Het was wel een beetje spannend, want er wist dus op, al spullen nog waren. Kijk, ik was uh, ook bang dat er misschien iets ging gebeuren. En... Uh, ehm, ik was bang dat het vuur naar ons toe kwam. Hè? Ja, dat ook. De burgemeester sleept nu zijn bewoners voor de rechter. Fransen die dicht bij bossen wonen zijn wettelijk verplicht om struiken weg te halen... zodat vuur minder snel ontstaat. Maar de bewoners van Saint-André zouden dat niet gedaan hebben. H&M gaat in stapjes weg uit Myanmar. Sinds het leger daar in 2021 de macht greep... gaat het niet goed met de mensenrechten in het land. In Myanmarese fabrieken worden salarissen verlaagd... wordt personeel gedwongen om over te werken... en er is sprake van geweld tegen vrouwen. Eerder kondigden Mango en Primark ook al aan weg te gaan uit Myanmar. Sarina Wiegman krijgt misschien een standbeeld. Het komt te staan bij het Wembley Stadium in Londen. Sarina Wiegman is de eerste bondscoach ooit die met twee verschillende landen de finale van een WK heeft gehaald. Het zou trouwens haar tweede standbeeld worden. In Nederland staat er al eentje op het KNVB-complex in Zeist. Houd alsjeblieft je kleren aan. Die oproep doet de eigenaar van een zonnebloemenveld op een Brits eilandje. Hij schrijft op Facebook dat hij gek wordt van mensen die uit de kleren gaan voor een perfecte instafoto tussen zijn zonnebloemen. Deze meiden vertellen waarom de bloemen juist zo'n mooi decor vormen voor hun shoot. We bright colors. It's really nice in the sun. Holding the sunflowers in front of a nice field or like on a veil with everything the scene in the background. sinds het zonnebloemenveld geopend is eind juli zou de eigenaar zeker vier naakte mensen in zijn veld hebben gevonden. Het weer, veel bewolking vanavond, maar vannacht trekt dat weg. Morgen in de loop van de dag meer zon en het wordt een stuk warmer, 24 tot 29 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Nashville. And now Bluegrass Time. driving on through the rain. Another morning to toss and turn songs feeling leads me to yearn for the answers hidden from the naked eye. With every exit and every sign, and every moment's passing time. many miles left to roam, many roads yet unknown. Though the storms, they seldom rest for those who run. It's a lonesome road at times, living life between Informatie Fireside Collective. En Driving Through the Rain hoorde je in de themashow met alleen maar bluegrass muziek. We gaan nu verder met een artiest die uit, oorspronkelijk uit Australië komt... waar ze al diverse Golden Guitar Awards in ontvangst mocht nemen. Ze woont al een tijdje in Amerika en ook daar valt ze al regelmatig in de prijzen. Haar naam is Christy Cox en dit is One Heartbreak Away. If you've away Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comments. a prophet to the drinking man in a haze of neon lights and tortured souls. But for him, it's gin and misery, dying in she'd probably turn the water into wine. I bet he's drained the River Jordan. The flesh is weaker than what they 2013 voor If the Bottle Was a Bible van Junior Sisk en The Rambler's Choice. Ik heb nog een Nashville spiegelplaat voor je klaarstaan. Samen met Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys nam Lester Flat de Nashville spiegelplaat op die je zo gaat horen. Twintig jaar later zou ook Buck Owens zich eraan wagen en voor hem werd het toen een dikke nummer 1 hit. Je gaat twee keer luisteren naar Roll in My Sweet Baby's Arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. Lay around my shack to the bed. Check my body. Rolling the sweet baby song. Rolling my sweet baby song. Rolling my sweet baby song. Lay around my shack to the bed. last Friday night while I was lying 92. Walking the streets with Yo lay around the shack Till the mail train comes back Then I'll roll in my sweet baby's arms making 90 in that big old diesel truck. I can hear the names he's calling me above the engine's roar, and the words won't be found in Webster's book. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, and I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. trying to make the grade. And I wish I had some pedals on this car. And I'm slipping and sliding and afraid to touch the brake. For this doodlebug could never stand a jar. There's an easel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. just got to win this race. While I'm trembling and shaking, he's a pouring on the cold so close that I could steal his license plate. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I St. Peter calling I can almost smell the flowers Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail 1967 alweer Jim en Jesse en Diesel on My Tail. Amanda Cook is een artiest die uit Laurel Fork, Virginia komt. En ze maakt hele leuke muziek. En hoe dat klinkt hoor je nu. Dit is Till I'm Too Old. for a shout out or music request. Nashville Radio Show. 2015 maakt deze vijfmansformatie al muziek met elkaar. Ze heten Woodbelly en je hoorde net The Road That Takes Me Home. De Appalachian Roadshow mochten op 25 november 2022 voor het eerst het podium van de Grand Ole Opry betreden. En hoe ze dat vonden, dat vonden ze toen geweldig, heb ik gelezen op hun Facebookpagina. En ze maken ontzettend lekkere muziek. Dit is Dance, Dance, Dance. My grandpa, he's 95. He keeps dancing, he's still alive. My grandma, she's 92. She loves to dance and sing some too. I don't know, but I've been told if you keep on dancing, you'll never grow old. Come on, darling, put a pretty dress on. We're gonna go out tonight and dance, dance, dance all night long. all night long. And now, Bluegrass Time mogen we ze wel vrienden van de show noemen. Darren en Brooke Aldridge hoorde je net met mile, Million Miles of Highway When It's Over. De volgende formatie eh, bestaat al 14 jaar en zij hebben hun muziek al op diverse bluegrass hitlijsten zien staan. Als leden hebben ze los van elkaar stuk voor stuk awards gewonnen en maar samen maken ze hele leuke muziek. Breaking Grass is dit en Oh How I Love You. voor de Lonesome River Band en The Game I Can't Play. Het volgende nummer heeft een titel wat het beste medicijn is bij slecht weer, of als je het even niet mee zit. Dit is Lindley Creek en Sunshine Song. listening. Nashville Radio Show. The. Whip. en de Bluegrass Boys hier bij de Nashville Radio Show. Je luistert nog steeds naar de themaversie, de Bluegrass Show. Want in dit uur en het vorige uur alleen maar lekkere deze muziekstijl. Nu gaan we naar, eh, ja, wel heel iets bijzonders. Want als je je afvraagt hoe de muziek van Elvis zou klinken als het in een Bluegrass jasje werd gestoken, dan gaan we je dat nu laten horen. Want dit zijn Grass Girls en Dolly Parton en Viva Las Vegas. my city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. stay hard go to whiskey like it's wine, spending money like it's time. drinking whiskey like it's wine. has been was dat. En Next Time Around. En inderdaad, Next Time Around. Want er zit alweer een eind aan deze show. Maar niet getreurd, volgende week is de National Radio Show uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan uit Nederland Herman Brok Jr.